Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Purmerend... zijn twee mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen. De hoofdverdachte kreeg bijna 12 jaar cel, de tweede bijna 10. Een minderjarige verdachte kreeg jeugddetentie en jeugd-TBS. In februari spraken twee rivaliserende groepen af in Purmerend om te gaan vechten. De verdachten hadden een vuurwapen en een mes en droegen mondmaskers. Een man van 19 uit Purmerend kwam om het leven. Een inwoner van Medemblik raakte zwaar gewond. In Taiwan zijn bij een mesaanval in de hoofdstad Taipei zeker drie mensen gedood. Negen anderen raakten gewond. Eén is er slecht aan toe. Eerst gooide de dader rookbommen bij de uitgang van een metro. Mensen raakten in paniek en sloegen op de vlucht. De man belaagde voorbijgangers met een mes en rende daarna een winkelcentrum in... waar hij willekeurig mensen neerstak. Uiteindelijk sprong de man van het dak van een gebouw in Taipei. Het OM begint een onderzoek naar dierenmishandeling bij verzamelcentra van vee in Oud-Alblas. Daar wordt vee verzameld op weg naar het slachthuis. Deze maand kwamen beelden naar buiten waarop koeien en kalfjes werden bewerkt met een stroomstootwapen of een prikstok. Het OM kijkt onder meer wie er op de beelden te zien zijn. In Barendrecht bij Rotterdam is een man opgepakt die hard- en softdrugs in huis had... en een hoeveelheid zwaar vuurwerk. De politie kwam hem op het spoor door de vondst van grondstoffen voor cocaïne. Die waren opgeslagen op een bedrijventerrein.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 There is simply nothing to look forward to, no hope. If we all committed to our future, we would all live in peace, knowing that we built the life that we wanted to live. But your future is whatever you decide it is going to be but your future can be whatever you decide.